Ik wil je bellen, je verjaardag komt weer. Ik mis die tijden met je body on mee. Vier maanden verder en ik kan niet verder. Nu ben ik hier en een zie aan het toesteen. Nu slaat het in, ik ben hier, mami, kom weer. Je eyes, je smile and the size van your body. Wist alles van je, maar darling. Hoort me goed, mami, dit is wat ik voel voor jou. Hoe ben ik delusional? Je doet me pijn, schat, ik gaf je de wil. Ga, ga niet ontkennen. Jij weet niemand anders gaf je dat. Ga please van mijn Netflix af. Want je gaat zien waar ik nu sta. Love don't cost a thing and love actually heb ik op repeat cause you. Jij maakt en brengt mijn moe. Ik kan er niks aan doen. Ik wil je bellen, je verjaardag komt weer. Ik mis die tijden met je body om mee. Vier maanden verder en ik kan niet verder. Nu ben ik hier en een zie aan het toesteen. Nu slaat het in, ik ben hier, mami, kom weer. Your eyes, your smile and the size van je body. Wist alles van je, maar darling. Als het gaat om realness ben je niet ja Zonder jou is er geen balans Zonder jou is er geen glans Ik weet dat het moeilijk is Waarom doe je dit schat? Geef me één kans Ik denk aan jou nog steeds de hele dag Hoe je me alles in mijn leven vast wat een ziekje beelding je dan nou? Ik wil je bellen, je verjaardag komt weer. Ik mis die tijden met je body mee. Vier maanden verder en ik kan niet verder. Nu ben ik hier en een zie aan het toesteed. Nu slaat het in, ik ben hier, mami, kom weer. Ik wil je bellen, je verjaardag komt weer. Ik mis die tijden met je body om mee. Vier maanden verder en ik kan niet verder. Nu ben ik hier en een zie aan het toesteed. Nu slaat het in, ik ben hier, mami, kom weer.